een Klomp met het NOS-journaal. Demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken heeft Israël gevraagd... om de Nederlandse activisten van de gaza Gaza-vloot zo snel mogelijk te laten terugkeren. Deze week werden 450 activisten die naar Gaza voeren... om steun te betuigen aan de Palestijnen, op zee opgepakt door Israël. Ook tien Nederlanders worden nog vastgehouden. Van Weel zegt dat hij contact houdt met de activisten en hun families. Meer dan 130 activisten uit andere landen zijn weer vrijgelaten en aangekomen in Istanbul. In meerdere steden wereldwijd demonstreren mensen om hun steun te betuigen aan de Palestijnen in Gaza. Vooral in Barcelona en Rome zijn grote protesten. Daar doen vele tienduizenden mensen mee. In Londen zijn ruim 100 mensen opgepakt bij een protest van de verboden groep Palestine Action. Die groep richtte eerder vernielingen aan op een luchtmachtbasis. In Amsterdam worden morgen tienduizenden betogers verwacht... voor een zogenoemde rode lijn-demonstratie. Bij de Russische droneaanval op twee passagierstreinen in Oekraïne is ook een dode gevallen. Eerder werden alleen gewonden gemeld. Er raakten zeker 30 passagiers en spoorwerkers gewond... toen de twee treinen bij een station in het noorden van Oekraïne werden geraakt door de drones. Het gebeurde in een stad op enkele tientallen kilometers van de Russische grens. President Zelensky spreekt van een bewuste terreuraanslag van Rusland op burgers. Ajax is op het nippertje ontsnapt aan een nederlaag in de uitwedstrijd tegen Sparta. De Amsterdammers stonden met 3-2 achter toen invaller Oscar Glog ver in de blessuretijd de gelijkmaker maakte. Het is al het vierde gelijkspel voor Ajax dit seizoen in de eredivisie. Het weer, flinke buien met kans op zware windstoten en onweer. Ook vanavond blijft het nog lang doorregenen. Morgen een mix van wolken, zon en veel buien.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 2100 till midnight on ZFM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage. Main Stage. Main Stage. Main Stage. Main Stage. Main Stage. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstays op zaterdagavond. Het is vandaag zaterdag 4 oktober 2025. En dat betekent eh, nog twee weken verwijderd van eh, ADE en eh, nog een weekje verwijderd van Tomorrowland Brazil. Dus ja, leuke weken tegemoet. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstays voor de muziek van Dane Brown met You're the One For Me in de Allen Dixon remix.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 Wat dacht je van Naughty Cotto met Stand On Up? Je hoort de United House Mix. Je hoort het alleen hier op CFM Zandvoort. Jouw warming-up voor jouw stapavond. on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one CCCFM.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 Zien we hem Zandvoort Nightwalk Mainstage. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. David Quetta is door het prestigieuze Britse magazine eh, DJ Mag verkozen tot nummer 1 DJ van de wereld. De Fransman neemt de titel over van Martin Garrix die vorig jaar tot de populairste DJ werd uitgeroepen. De 57-jarige Guetta pakte de titel voor de vijfde keer... en te daarmee het record van zijn Nederlandse collega's Garrix en Armin van Buren. De Franse DJ won eerder in 2011, 2020, 21 en 23... Nederlanders doen, ook dit jaar weer goed, eh, doen het dit jaar weer goed in de DJ uh, eh, Mac-lijst. Er staan met uh, eh, Garrix en Van Buren en Avrojax drie man in de top 10. De bekendmaak van de DJ Mac Top 100 vond dit jaar plaats op Ibiza. Vorig jaar gebeurde dat tijdens de Amsterdam Dance... Eh, Amsterdam Music Festival moet ik zeggen... op het Amsterdam Dance Event, oftewel ADE... wat volgende week... Eh, nee, over twee weken is, hè. Vanaf, eh, wat is het? Ja, de vakantie, hè? De vakantie van, van de jeugd, <laughs> om het maar zo te zeggen. Dus David Quetta, nieuwe nummer 1 DJ van de wereld. En uh, Shaw Diddy Combs die heeft de rechter in een brief gevraagd om genade en een nieuwe kans. De 55-jarige rapper werd eerder dit jaar door de jury beschuldigd bevonden... aan het vervoeren van personen met het oog op prostitutie... En Diddy vertelt de rechter in een brief dat hij doodsbang is om niet bij zijn familie te kunnen zijn. Ook belooft hij dat hij nooit meer een misdrijf zal plegen. De brief is afgelopen donderdag ingediend door zijn advocaten. De Amerikaanse aanklagers eisen dat een rapper minstens 11 jaar de cel ingaat. En zijn advocaten pleiten voor een straf met maximaal 14 maanden. Natuurlijk eh, ook eh, het voorarrest. En de Casey Venture, de voormalige vriendin van eh, Diddy... getuigde tijdens het proces over ernstige seksuele en emotionele mishandelingen door Diddy. Op beelden is ook te zien hoe Diddy haar fysiek mishandelt... En in een eerdere brief verklaarde Venture dat ze haar familie uit New York heeft verhuisd... uit angst voor wraak als eh, Diddy vrijkomt. En een andere anonieme vrouw getuigt ook over mishandeling door Diddy. In zijn brief dit, eh, biedt eh, Diddy beide vrouwen zijn excuses aan. En Diddy is, die was van plan om gisteren zelf het woord te nemen. Dat heeft hij ook gedaan tijdens een zitting waarop hij zijn vonnis te horen kreeg. Is, <laughs> ja, hè? Het is, ja, hij verdient gewoon straf. Als het allemaal waar is. En hij geeft het ook toe dat hij het nooit meer zal doen. Dus ja, daar moet je toch wel gewoon voor aangepakt worden. CFM Zandvoort Muziek, jouw zaterdagavond, jouw stapavond. Wat dacht je van uh, en de uh, Patchouli Brothers? Samen met Planet B, maar eerst die David eh, Novacek en Andrea Gulisano met Deliver. techno, and dance. Nightwalk Main Stage. Mario Zanfort. Zanfort. was Revival House Project. En Alex Pearl, Future Nambi met Deeper Love. Natuurlijk ooit gemaakt door Clifford Cole. En eh, bijna elk jaar wordt hij opnieuw geremixed. En daarvoor horen we muziek van uh, Kinjo. De Patchouli Brothers featuring Planet, eh, Planet B met Love on the Dance Floor. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 4 oktober, Dierendag. Hè? En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check even de website eh, escape.nl. En de line-up is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Hensbroek, Janto en Sexy Mr. S. En natuurlijk staat hij zelf ook achter de deks. Vanavond dus Brainwash in de Escape in eh, Amsterdam. En nog een wekelijks feestje is Encore in de Melkweg. Begint rond de klok van middernacht. En dat is natuurlijk de hoop of hip-hop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En als laatste, ik weet niet of het doorgegaan is, want dat hing er een beetje om vandaag allemaal. Ik kon niks terugvinden op de website. Ik ben er ook niet geweest, want eh, het stort behoorlijk. Het is vandaag niet zo lekker weer, maar vanmiddag om 1 uur begon Janie Festival for Girls Who Love Girls Who Love Girls. En dat is eh, om 1 uur begonnen. Het duurt tot vanavond 11 uur natuurlijk op het thuishaventerrein in, eh, in Amsterdam. En voor meer informatie eh, girlslovejaily.com of gewoon op thuishaven.nl. En natuurlijk eh, achter de deks Amber Vineyard, Charlie Chocolate, Cleani, Cruz and Fields, Demi Elisa, Lisa, Doris B, Emma Champagne eh, Queen, Jay, Jennifer Cook, Lotte, Mad Girls in Town, Rafaella Brown. En nog veel meer checken we de website girlslovejd.com. Daar vind je al die informatie over deze vrouwelijke DJ's. En hebben wij weer genoeg geluld. Muziek, jouw begin van jouw stapavond. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Wat dacht je van Kasim? Met hun laatst verschenen hit eh, I'll Take You There. party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. En dat was Costa uit de UK met Where You Are. En daarvoor Close Encounter. Nee, Close Counters moet ik zeggen. Close Encounters was een film. Dit is eh, Close Counters met I Want You. En eh, zo werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? De clubs op de streams, op de festivals, indoor en outdoor. Nou ja, outdoor is eh, vandaag een beetje tricky, want ja... hoop feesten zijn afgezegd en hoop evenementen in verband met de stormen. Maar in ieder geval het eh, komt allemaal goed, want ook outdoor festivals. Uh, hè, volgende week zitten we in Brazilië. En die week erop zitten we in Amsterdam natuurlijk met ADE. Maar eerst even de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs? Op de radio, op de streams. Deze week op 10. Ja, ja. En uh, Frenzy Music met Doodstap. Op 9. Nate Dogg en Coulter met Liquid Store. Op 8. Prospa en uh, Cosmo Kin met Love Songs. Op 7, Mr. Belt and Weasel met Ain't Nobody. Op 6, The Egyptian eh, Lover. En uh, Rome Fortune en uh, Baker. Met Dr. Feel Op 5, Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Op 4, Max Dean en Luke Dean met The Finest. Op 3 deze week Chris Lake en Disclosure. En and Kali met 1, 2, 3. Twee deze week uh, eh, Vinter met Space Bomb, Space Jam. Dat betekent eh, nummer 1 deze week in de Nightwalk 10. Wederom een plaat die al eh, in de lijst staat. Nou ja, ze hadden er van de week. Vorige week hadden ze er drie in de lijst staan. Het is ehm, Max Dean en Luke Dean met Gets Like That. Nummer 1 in de Nightwalk 10. Die hoor je nu op de radio bij ZFM Zandvoort in de Nightwalk. Max Dean en Luke Dean met Gets Like That. Luister maar. insane. I couldn't care less about a little bit of fame. Just know all oh, these other girls, they ain't the same. I just can't, I just can't get you out of my brain. She makes me go insane. Couldn't care less about a little bit of fame. Just know all oh, these other girls, they ain't the same. I can't get you out of my brain. Insane, insane. Girl, you making me go insane. Get you out of my brain. house music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on CFM right now. Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. step into the night. We are controlling transmissions. We are controlling the rhythm.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 CFM's antwoord. Het eerste uurtje zit er alweer op, tijd vliegt voorbij. Het stormt aardig, dus ook het programma <laughs> gaat er heel snel doorheen. Het eerste uurtje zit er alweer op van de Nightwalk. Eh, Mainstage. Zometeen het nieuws en weer als je erop zit te wachten.